4 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De gevolgen van de aardbeving bij de Griekse hoofdstad Athene lijken mee te vallen. Door de beving met een kracht van 5,3 zijn een paar mensen licht gewond geraakt. Ook is er schade aan een aantal gebouwen, waaronder het Griekse parlement. De omvang van die schade is nog onduidelijk. In de haven van Athene is een oude ongebruikte fabriekshal ingestort. Daar was niemand aanwezig. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in de lift omdat de stroom was uitgevallen. De brandweer heeft hen bevrijd. Een medewerker van het Nederlandse Openbaar Ministerie... die vorige maand in Duitsland werd opgepakt... zit vast voor drugsmokkel, meldt de Telegraaf. De politie vond in haar auto 2 kilo cocaïne, 6 kilo amfetamine... en 10.000 tabletten ecstasy. Een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie zegt tegen de krant... dat de auto van de medewerker speciaal geprepareerd was voor het smokkelen van drugs. Het Nederlandse OM heeft de vrouw geschorst. In de nieuwe CAO voor flexwerkers zijn afspraken gemaakt voor meer zekerheid. Als ze een nieuwe opdracht krijgen, telt ook de opgebouwde ervaring. Tot nu toe vielen flexwerkers telkens terug in beloning. De FNV is tevreden met de nieuwe afspraken. De flex-CAO geldt voor 270.000 mensen. De dader van de aanslag op een Japanse animatiestudio was bekend bij de politie vanwege problemen in het verleden. Welke problemen is niet bekendgemaakt. De man ging gisteren de studio binnen met 40 liter benzine en stak die aan. Er vielen 33 doden. Hij heeft zelf ernstige brandwonden en is daarom nog niet verhoord. De Japanse politie gaat ervan uit dat hij zijn daad goed heeft voorbereid. Normaal gesproken is er een pasje nodig om de studio binnen te komen. Gisteren was dat niet zo, omdat er veel mensen van buiten werden verwacht. Het weer, wolkenvelden en zon en in het binnenland een enkele bui... bij 22 tot 26 graden. Vanavond in het westen kans op wat regen. Morgen flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten... maar in het oosten ook wat zon en dan zo'n 25 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Knopenburgerveen en Zoeterwoude Rijndijk een file met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N201 hoofddorp richting Uithoren is dicht tussen Aalsmeer en Uithoren. Daar ligt modder op de weg.